In de brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris van Volksgezondheid... dat kinderen met ernstige problemen als depressie of anorexia de afgelopen jaren niet goed geholpen zijn... Door het allemaal weer landelijk te regelen moeten jongeren en kinderen beter geholpen worden. Deze wijzigingen kunnen nog wel maanden duren. De stad Utrecht krijgt een kleine asielopvang. Er komt ook woonruimte voor jongeren en geld om cursussen voor asielzoekers en omwonenden te organiseren. Eerder stond het COA volgens Utrecht wat huiverig tegenover relatief kleine locaties... en wilden ze liever grote plekken waar mensen lang konden blijven. Maar omdat de nood nu zo hoog is, mag deze kleine opvang toch. En dat het droog is in de natuur, dat wisten we. Maar nu komen er ook gevolgen aan voor delen van Gelderland en Utrecht. Dan mag vanaf komende woensdag niet meer worden gesproeid met water uit sloten en beekjes. Dat mocht al niet in Brabant. In Limburg maken ze dammetjes van zandzakken bij kleine meertjes... zodat het water niet te snel wegstroomt naar grote rivieren. hey, jij daar, die kale meneer. Ben je ook aan onder? Dit hoorden mannen vanmiddag in Utrecht. Veel vrouwen krijgen sissende geluiden en seksueel getinte opmerkingen naar hun hoofd geslingerd. En volgens onderzoek van het CBS zijn twee op de drie vrouwen hier wel eens slachtoffer van. En de daders zijn bijna altijd mannen. En daarom draaiden ze het in Utrecht om. Daar riepen ze in een campagne vanmiddag mannen op straat na. Do you want to have sex with me? wel apart. Eh, als je heel gedetailleerd eh, jouw beschrijving in één keer hoort eh, op zo'n plein. En als je dan soort van uitgescholden wordt. Kan je je voorstellen dat vrouwen zich zo voelen? ja, Jazeker. En het, het, voelt dan ook, eh, denk ik, eh, ongemakkelijk. En eh, je, weet niet goed wat je ermee moet, zou, zou, ik zeggen. Dat, dat, ik in ieder geval een beetje. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen zonnig en maximaal 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag. Tussen knoop het Watergraafsmeer en knoop het Amstel is de vertraging een kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. Het staat ook file op de A10 Zuid richting Utrecht. Tussen Osdorp en Amsterdam over Amstel is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. Cause it's a Monday. and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Dance, dance, dance, dance, dance. So that said, I would not be who I am without this. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got Shut it down as soon as you pull up. Bang the drums, I know it's a pull up. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as you pull up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, bang, killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. Wat is I'll get in. on your skin And the way that our kisses taste Sweeter after drinking And the way that I rage into your love While you breathe me in Just so you can fill me with you Even when I'm not around Don't forget my love get my life want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast.